12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In beide richtingen afgesloten vanwege de vondst van een verdacht pakketje vlakbij de snelweg. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen... en de weg tussen Nieuwegein-Zuid en IJsselstein is tijdelijk afgesloten. Het pakket ligt in een weiland bij een jaagpad onder de A2. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft vorig jaar veel minder gegevens verzameld... op basis van afgeluisterde telefoongesprekken dan daarvoor... Dat komt door een nieuwe wet waarmee de NRC alleen gegevens mag verzamelen van terreurverdachten. Daarvoor werden er dagelijks miljarden gegevens verzameld. Vorig jaar waren het er in totaal nog maar 150 miljoen. De NRC mocht maar 42 terreurverdachten volgen... en een aantal verdachten die in 2015 in beeld waren gekomen. Een transportbedrijf uit de regio Rotterdam heeft een schikking van 52.000 euro betaald... om niet voor de rechter te hoeven komen. Het bedrijf liet buitenlandse chauffeurs rijden die niet op de loonlijst stonden. Dat is verboden. De komende zes maanden wordt het bedrijf extra in de gaten gehouden door de inspectie. Schiphol gaat deze zomer extra beveiligingspersoneel inzetten om lange rijen bij de controles te voorkomen. In de meivakantie was het soms zo druk op de luchthaven dat veel mensen hun vlucht misten. Topman Nijhuis zegt in het FD dat hij ervan baalt dat er extra maatregelen worden genomen. Naomi van As stopt met hockeyen. De voormalige international van 33 speelde jarenlang op het hoogste niveau. Ze werd twee keer verkozen tot beste hockeyster van de wereld. Met het Nederlandse team won ze twee keer goud op de Olympische Spelen. Na een zilveren medaille op de Spelen in Rio de Janeiro vorig jaar stopte Van As als international. Het weer, flink wat bewolking, maar de regen in het zuiden trekt vrij snel weg. Daarna breekt de zon soms door. Vanmiddag trekken vanuit Duitsland opnieuw stevige buien het land in, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 15.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 Geen nieuws helaas. En weer ook. Maar allerlei... Eh. Ja, oké. Nou, verder niet belangrijk. We gaan eh, gewoon lekker muziek draaien vandaag. En uh, andere dingen doen we dan de volgende keer weer. Maar ah, kijk af en toe wel hoor, ik ergens wat nieuws zie. Dan hoor je het wel. meer weer hoef je het niet over te hebben. Het ziet er eh, ja, ja, bewolkt. Af en toe de zon. Dat heeft u wel gehoord. Dus je weet het wel nooit. We zien wel. Eh, in ieder geval gaan we op zijn Italiaans beginnen vandaag. Het lijkt me ook wel eens leuk. Altijd maar Engels, Nederlands. Nee, we gaan vandaag eens een keer op eh, beginnen Italiaans. Jawel! Ja, wat we wel hebben is een mooie 3-in-1. Dat we wel. laten we maar eh, beginnen met Italiaans. Met eh, nog edelstenen ook. Italiaanse edelstenen. Nou, mooier kun je het niet hebben. Ja, begin langzaam. Begint rustig. Je denkt even van, hij doet het niet. Ja hoor. Komt gewoon rustig op gang. Diamante, dit is Silgero. avvicina Diamante. Het zal wel over een diamant gaan, denk ik. Ja. Van eh, Italië eh, is het een klein sprongetje naar eh, Nederlandstalig. Dat kan ook nog. Dit is Alex Ruka. Alleen dit moment dicht, de deur op slot. De radio speelt zacht. Je wacht, kijk me aan. Het is allemaal net alsof het nu, die eerste keer weer is. Melanie. in één. is lost. prachtige 3-in-1 van eh, onze Melanie Kafka. Dame die eh, vanaf eh, zeg maar 1968, 69 actief werd in de popmuziek. Met hele leuke liedjes. U hoorde, een, ja, dat ging een beetje fout eigenlijk. Want ik vond het nou geen denderende versie van Lay Down. Maar ik dacht dat ik een andere te pakken had. Maar blijkt toch een verkeerde remake te zijn. Je moet ook alles vooraf luisteren. Niemand is te vertrouwen. <laughs> Zelfs Spotify niet. Ehm, maar goed, eh, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, dat was dus Lay Down. Maar een beetje moderne mix, zou ik maar zeggen. Een eh, remake. Maar dat werd eh, ruimschoots goed gemaakt door de liedjes die daarna kwamen. Een van mijn favoriete, persoonlijke favorieten van Melanie... was Ring the Living Bell. Een liedje van het album Gather Me. Echt een geweldig album is dat. En nou, dat hoorde u dus. Ring the Living Bell. En daarna ja, prachtige versie. Compositie van eh, Keith Richard en Mick Jagger natuurlijk. En het gebeurt niet vaak dat een cover het origineel overtreft. Maar in dit geval vind ik dat toch wel. Ja, ik vind in dit geval dat de cover het origineel heeft overtroffen. Ja, sorry voor de Stones fans, maar het is niet anders. Ik vind het zo'n mooie versie van het liedje Ruby Tuesday. En dat van Melanie. Je luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch bij ZFM Zandvoort. Jawel, helemaal in mijn uppie. Oh, het is zo chillig. Maar eh, ja, nieuws en weer, eh, dat, hadden we vandaag, vandaag even voor gezien. Geen eh, misverstandje met sidekicks en zo. En ja, ja. Dus hebben we niks. <laughs> Nou, gewoon dan niks. Maakt niet uit. Geen nieuws is goed nieuws, zeg ik altijd maar. Ja, toch? Ik ben blij dat Hans er is. Hans is een gezellige vent. Die zet al koffie voor me en zo blij dat hij er is. Die is aan het wandelen. Nou, dat is weer gezellig. Eh, wat ik u nog wel even als nieuws kan vertellen, dames en heren. Dat 1 juni, dat is al over een week of drie, eh, vier... hebben wij, uh, ik samen met Bart van der Meer... een hele speciale uitzending. Ja, ga ik nog wel een promootje van maken. Maar dat, ik vertel het u vast. Dan kunt u het vast, kunt u het vast in de agenda zetten. 1 juni samen met Bart van der Meer gaan we vier uur lang vanaf 12 tot vier uur s middags gaan we, feit, eh, gaan we verjaardag vieren. Ja, ja. Weet jij niks van, hè Nee. We gaan een verjaardag vieren. En namelijk de verjaardag van Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja, toevallig wel. We gaan vier uur lang het album uh, gedenken en uh, allerlei nieuws en wetenswaardigheden. Ik kan u vast als verrassing verklappen dat ik de nieuwe versie heb. Ja, die komt hopelijk net op tijd binnen. Eh, want dat album is dus geheel geremixed in prachtig stereo door eh, de zoon van George Martin. Nou, dat album, dat heb ik tegen die tijd op vinyl. Dus we gaan hem echt als vinyl draaien. Ja, Hans. Dan sta je verbaasd van, hè? Ja. We gaan echt uh, vinyl draaien dan. Dat wordt heel gezellig. En uh, nou ja, Bart van der Meer gaat voor allerlei wetenswaardigheden zorgen. Ik ga ook voor andere, nog andere zijpaadjes bewandelen. Covers van het album. En noem het allemaal maar op. Nou, 1 juni. Dus noteer vast in uw agenda. Van 12 tot en met 4 uur gaan we dus uh, Sgt. Pepper gedenken. Want dat is namelijk de dag dat het album 50 jaar geleden uitkwam. Juist. Nou, bent u weer op de hoogte. Heb ik tenminste toch nog wat nieuws verteld. Ja, Ja, heb ik toch nog wat nieuws verteld. Zo gaat het. Zo moet je dat doen. Eh, het is een nieuwe plaat. En die heet eh, eh, Babylon. Heet die. En als ik het goed gelezen heb, is dat Thomas Azier. En het is nog mooi ook. Luister maar. Babylon. I see the marbles in the garden. have a sadness in their eyes. And all the birds return to silence in our lonesome paradise. Cause I got madness in my arms, but you're my lucky charm. And all the birds return to silence. Get some sleep and I'll be fine. turn to dust make us laugh And everything that I adore Just a mattress on the floor When all the birds return to silence Get some sleep and I'll be fine Hans heet hij. En het liedje heet Babylon. En eh, we krijgen nu de highway tune. Dus even wat steviger. Dat is, eh, zou je kunnen zeggen, stof uit je orenplaat. Ja. Greta Van Fleet heet het meisje. Of heet de band, laat ik het anders zeggen. En het is lekker stevig, jawel. Highway Tune. My Tune heet het eh, nummer. De band heet Greta Van Fleet. Of de, ja, de band. Die zanger doet me trouwens wel een beetje aan Robert Plant denken. Als ik eerlijk ben. Ineens een zaal vol publiek hier. Ja, moeten we even doen hè. Toch? het, is, het leuke van alles is eh, dat ik dus het stiekeme vermoeden heb. Of ik weet het eigenlijk wel zeker dat dit eigenlijk een teaser is. Hè? Dit, dit, eh, deze versie van Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Want eh, dit is gewoon de nieuwe stereo mix. Ja, maar ze hebben één liedje vast even als plagertje vast zo online gezet. Ja, het is, daarom heet het ook die Artist Choice. Het is echt, want dit klinkt zo verschrikkelijk mooi. Eh, het, eh, het, album is dus helemaal opnieuw stereo gemixt door Giles Martin. En eh, dat is de zoon van van George Martin natuurlijk. En die heeft alle oorspronkelijke banden gewoon opnieuw gemixt. En nu in hedendaags mooi stereo. Zelfs in 5.1. Dus dat wordt, wordt echt wel een geweldige beleving. Dus het album komt officieel 25 mei uit. Eh, dan is hij beschikbaar. En eh, de mensen die hem in voorbesteld hebben, krijgen hem dan ook binnen. heb ik, is mij beloofd. Dus dat gaan we zien. Het, eh, wordt een dubbel album. er komt ook een cd-box met, met acht cd's geloof ik. Of weet ik, met allemaal extra dingen erbij. Maar die is een beetje prijzig, 121 euro. En het album is iets goedkoper. De dubbel album die zit op 40 euro geloof ik, als ik het goed heb. En eh, het wordt een dubbel LP. Met allerlei nog eh, unieke... Dus de, tweede LP staan allerlei outtakes en leuke dingen op. Maar goed. 1 juni dus. Eh, gaan we er volop aandacht aan besteden. 50 jaar Sgt. Pepper. En dit is Bluff. liedje heet Over de Dam. Komt van hun nieuwe album aan. album dat eraan komt. En uh, waarvan al delen te vinden zijn op de uh, streaming audio, om het zo maar eens te zeggen. Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. Brian Ferry. And still those little things remain That bring me happiness or pain These foolish things A cigarette that bears a lipstick's traces An airline ticket to romantic places And still my heart has wings these foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. you saw, you conquered me. When you did that to me, I somehow knew that this had to be. The winds of March that make my heart a dancer. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of remind me of you. Gardenia perfume lingering on a pillow, while strawberries only separate. France with all the girls around it. The beauty that is spring, these foolish things remind me of you. I know that this was bound to be. These things have haunted me, for you've entirely enchanted me the sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. First death. the smile of Gobble and the scent of roses. The waiter's whistling as the last star closes. The song scent of smouldering leaves, the wail of steamers, Two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you, just you. Yeah, een hele aparte Brian Ferry was dit. These Foolish Things. Zo heet het. En dat is een eh, oude jazz standard, zeg maar. Zo begon het ook een beetje. Maar het eindigt heel anders. Ja, dat is de verrassing van dit leuke. Dus uh, eh, CFM Lunch op CFM Zandvoort. We zijn eh, bijna door het eerste uur heen. En gaan ons opmaken zometeen voor het NOS Journaal van 1 uur. En, maar eerst nog gaan we even Going Down to Laurel. Ja, staat erbij dat Hardy er niet bij is. Maar oké. Okay. Dit is Steve Forbert. Going down to Laurel. En wij zeggen erbij. En Hardy. Ja, kunnen ons het geven. Forbert was dat. En het liedje heet Going Down to Laurel. Ja, Hardy was niet thuis waarschijnlijk. Eh, we gaan naar het NOS Journaal van 1 uur, eh, dames en heren. En we zien u straks aan de andere kant natuurlijk terug met een leuk stukje cabaret. En eh, wat iets meer zei. Dus ik zou zeggen, veel plezier. luister naar het nieuws en tot zo. Dat gaan we dan allemaal doen en eh, nu moet ik even doorpraten, want eh, de computer eh, weigert even een liedje af te spelen.